Citydijkers met het NOS Journaal. De natuurbranden in de Zuid-Franse regio La Teste de Bouche zijn onder controle. Duizenden geëvacueerde bewoners van de regio ten zuiden van Bordeaux mogen weer terug naar huis. De branden ontstonden vorige week dinsdag. Volgens de lokale autoriteiten heeft het vuur 7000 hectare bos verwoest. Er zijn geen doden gevallen. De natuurbrand in de nabijgelegen Franse regio Landiras is nog niet onder controle... Daar blijven vier blusvliegtuigen actief om het vuur te blussen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de uitbraak van het apenpokkenvirus als internationale noodtoestand bestempeld. Het is de zevende keer dat een virusuitbraak die status krijgt. De laatste keer was met het coronavirus. Het is vooral een manier van de WHO om de wereld op te roepen om de apenpokkenuitbraak serieus te nemen. Er zijn zo'n 16.000 gevallen bekend. Vijf mensen zijn aan het virus overleden. Voor de douane en de veerboten in Dover in Engeland is het opnieuw de hele dag druk. Door vrachtauto's en vakantiegangers kunnen de wachttijden oplopen tot meer dan 6 uur. Ook in Frankrijk was het vandaag druk, vooral op de wegen richting het zuiden. Volgende week wordt het mogelijk nog drukker... wanneer in Frankrijk en Spanje de zomervakantie begint. Journalist Rinus Dussen is overleden. Dat meldt zijn familie aan het ANP. Ferdinandus was van 1969 tot 1991 hoofdredacteur van het linkse weekblad Vrij Nederland. Onder Ferdinandus groeide VN uit tot een spraakmakend en veelgelezen blad... met veel aandacht voor politiek en cultuur, vaak in lange stukken. In de jaren 60 werkte Ferdinandus nog mee aan een satirisch programma... Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Ook schreef hij talloze misdaadromans. Ferdinandus was 90 jaar. Het weer droog en weinig bewolking. Morgenochtend in het noorden af en toe wat regen. Smiddags veel zon en in het zuiden tropische temperaturen. Het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam staat een kapotte auto bij afrit Vinkenveen. Dat veroorzaakt 4 kilometer file en 10 minuten vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. En 10 minuten vertraging heb je ook op de A27 vanuit Utrecht naar Almere.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 You take up every corner of my mind. What you gonna do now? take up every corner of my mind. Your love stays with me day and night. You take up every corner of my mind. What you gonna do I can feel you over here.